Het verlies dat hierbij werd geleden was een van de oorzaken dat ABN AMRO het eerste kwartaal van dit jaar voor 395 miljoen euro in de rode cijfers kwam. De tweede kwartaal is het verlies verlies met 5 miljoen euro een stuk minder fors. Het ministerie van Volksgezondheid denkt dat er dit najaar 100.000 Nederlanders meer voor een griepprik naar de huisarts gaan dan anders. Dit om te voorkomen dat ze zowel griep als corona krijgen. Volgens het AD heeft het RIVM daarom een half miljoen extra griepprikken ingekocht. Ziekenhuizen roepen al hun personeel op om zich ook te laten inenten. Ze willen daarmee voorkomen dat er een dubbele epidemie ontstaat, een griep- en een coronagolf. Aan het eind van de ochtend komt de Tweede Kamer terug van zomerreces... om te praten over de aanpak van de coronacrisis. Oppositie en coalitiepartijen willen het hebben over het groeiende aantal besmettingen... vooral onder jongeren. De oppositie vindt dat het kabinet te weinig doet om een tweede coronagolf te voorkomen. De verkiezingen in Nieuw-Zeeland worden mogelijk uitgesteld... vanwege de nieuwe corona-uitbraak in het land, heeft premier Ardern gezegd. De Nieuw-Zeelanders zouden om 19 september naar de stembus gaan... maar maandag bleek dat er voor het eerst in 102 dagen... weer mensen besmet zijn geraakt. De stad Auckland is opnieuw in lockdown... en alle verzorgingshuizen in het land gaan dicht voor bezoek. Het weer. Het wordt opnieuw tropisch heet met maximaal 30 tot 36 graden. In de loop van de dag begint de bewolking weer toe te nemen... en ontstaan vooral in het zuiden enkele stevige onweersbuien...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 Il est glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris regagne les les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel la froid aux pieds, l'arc de triomphe est ranimé.